Die ontstond begin deze maand toen de populaire president Castillo door het parlement werd afgezet. Daarna werd hij gearresteerd. De demonstranten eisen dat de linkse politicus wordt vrijgelaten. Ook willen ze vervroegde verkiezingen. Daar is nu een eerste stap voor gezet. Volgend jaar moet het parlement er nog een keer over stemmen. Bij gevechten tussen het leger en betogers zouden al zeker 20 mensen in Peru zijn omgekomen. Elon Musk heeft zijn vertrek als topman van Twitter aangekondigd. Dat deed hij twee dagen nadat hij twitteraars in een peiling had gevraagd... om te stemmen over zijn leiderschap. De meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk zegt dat hij nu op zoek gaat naar een opvolger. De miljardair is sinds oktober eigenaar van Twitter. Sindsdien voerde hij meerdere veranderingen door die tot veel ophef leidden. Amerikaanse media melden dat de Oekraïense president Zelensky vandaag een bezoek brengt aan Washington. De Amerikaanse autoriteiten willen niet reageren op de berichten. Het zou de eerste buitenlandreis van Zelensky zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Volgens CNN staat er onder meer een ontmoeting gepland met president Biden in het Witte Huis. Oud-president Trump moet delen van zijn belastingaangifte openbaar maken. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Die wilde weten of er tijdens zijn presidentschap sprake was van belangenverstrengeling. Het gaat om aangifte van 2015 tot en met 2020. Trump heeft altijd geweigerd zijn financiën vrijwillig openbaar te maken... wat wel gebruikelijk is voor Amerikaanse presidenten. Het weer, het is grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Overdag is het wisselvallig en het wordt dan een graad of 9.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 All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I'm don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Now back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk, talk, talk, away You are asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel Toke this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 Not 24 hours since my ex did that I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least it's the of two-piece that I'm tripping in and I'm already acting like a dick, know I me? Mean? So you might as well stick it Just a heartbroken bitch, high heels, six inch In the back of the nightclub, sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was secrets to the stranger in my bed.